Maar volgens de rechter houdt de overheid zich met het exporteren van wapens netjes aan de regels. Er is al een verbod op het leveren van onderdelen voor straaljagers aan Israël. Frankrijk heeft een nieuwe premier. Niet te verwarren met de president, dat is nog steeds Macron. De premier die is ook belangrijk. Die moet samen met de regering de plannen van Macron in de praktijk brengen. En die nieuwe premier heet François Bayrou, een man van 73. Correspondent Frank Renaud heeft zijn cv bekeken. François Bayrou was minister, europarlementariër, regionaal en lokaal bestuurder. En hij is de topman van centrumpartij Modem. Wat een van de partijen is die al jaren president Macron en diens regering steunt. Een klein detail over wat niks met politiek te maken heeft... maar wat hier wel vaak gememoreerd wordt. Hij is getrouwd, het echtpaar heeft zes kinderen... en hij heeft maar liefst 21 kleinkinderen. En het Nederlands elftal weet nu tegen wie ze moeten in de kwalificatie voor het WK van 2026. Tenminste, nou ja, het is nog een beetje ingewikkeld en dat heeft weer te maken met een andere competitie, de Nations League. Wij hebben onze sportcollega Armand Afsarogo gevraagd, gevraagd het verhaal te vertellen. Ja, ik ga het proberen makkelijk uit te leggen. Als Nederland de kwartfinale van de Nations League wint tegen Spanje in maart... dan kan het pas aan de wekenkwalificatie beginnen in september. Als het verliest van Spanje kan het al in juni beginnen. En dat, eh, daar hangt het dus vanaf. Of je in een pool met vijf terechtkomt of een pool met vier. Dus het is afhankelijk van het resultaat tegen Spanje. We hebben wel de twee scenario's. Wie de tegenstanders zijn als Nederland wint van Spanje of als ze verliezen van Spanje. Ja, en wil je weten hoe die scenario's eruit zien? Dat wordt wel een erg lang verhaal. Check het vooral op nos.nl of in de NOS-app.